Ek met het NOS-journaal. De VS, Iran en een groep regionale bemiddelaars proberen op het laatste moment alsnog een staakt het vuren te bereiken. Dat meldt de Amerikaanse nieuwssite Axios op basis van bronnen. Er wordt geprobeerd om een bestand van 45 dagen af te spreken... dat daarna kan leiden tot een permanent einde van de oorlog. Trump zegt tegen Axios alles op te blazen als Iran geen deal wil sluiten... Gisteren dreigde hij met bombardementen op energiecentrales en bruggen... als Iran voor morgenavond de straat van Hormuz niet opent. Door die dreigementen stegen de olieprijzen verder. Twee grote sponsoren van een festival in Londen trekken zich terug... vanwege een gepland optreden van de Amerikaanse rapper Kanye West. Het gaat zonder meer om de hoofdsponsor Pepsi. West ligt al jaren onder vuur vanwege antisemitische uitspraken... De Britse premier Starmer noemde het zeer zorgwekkend als West op het festival zou optreden. De rapper heeft de afgelopen jaren meermaals zijn excuses aangeboden... maar bracht vorig jaar toch een nummer uit met de titel Hell Hitler. Begin juni treedt hij ook op in Nederland. In een bedrijfspand in Opdam in Noord-Holland heeft gisteravond een grote brand gewoed. Het vuur brak aan het begin van de avond door nog onbekende oorzaak uit... Rond 11 uur was de brand onder controle. Het gebouw is door het vuur en de bluswerkzaamheden verwoest. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Bij de brand in Opdam kwam veel rook vrij. Omwonenden werden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. Gisteravond zijn op verschillende plekken in het land weer paasvuren ontstoken. Rond het Overijsselse Holte streden verschillende buurtschappen om de titel Mooiste Paasbult. Dit jaar was de winnaar Espelo. Ook op veel andere plekken gingen paasbulten in vlammen op, vooral in het noorden en oosten van het land. Het weer, er zijn brede opklaringen afgewisseld met wat sluierbewolking bij 2 tot 8 graden.